Kasper Meijer met het NOS Journaal. Na de vijfdaagse spoorstaking in Duitsland van afgelopen week... begint komende avond de staking op Duitse luchthavens. Beveiligers op 13 vliegvelden leggen het werk neer... omdat ze meer salaris willen vanwege de hoge inflatie. Alleen al op de luchthavens van Berlijn en Hamburg... zijn voor donderdag alle vertrekkende vluchten geannuleerd. Er zijn in Duitsland cao-conflicten in verschillende vervoerssectoren. Het treinverkeer is al meerdere keren stilgelegd... en later deze week wordt gestaakt in het stad- en streekvervoer. Sigrid Kaag, de nieuwe VN-coördinator voor humanitaire hulp in Gaza... zegt dat er geen alternatief is voor de UNRWA... De VN-hulporganisatie voor Palestijnen ligt onder vuur omdat medewerkers een rol zouden hebben gespeeld bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Dat wordt nu onderzocht en in afwachting daarvan hebben meerdere landen hun donaties stopgezet. Ook Nederland deed dat. Maar volgens Kaag kan geen enkele organisatie de rol van de UNRWA snel overnemen. Voormalig rallyrijder en Parijs-Dakar-winnaar Jan de Rooij is overleden. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Middelbeers, schrijft Omroep Brabant. De Roy was vrachtwagenchauffeur en won in 1987 in een DAF als eerste Nederlander de beroemde woestijnrally... die in 1979 voor het eerst werd verreden. Hij deed in totaal 13 keer mee aan Parijs-Dakar. Jan de Roy was 80 jaar. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd... en zijn ze zelfs de winnaar van hun groep geworden.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 ZFM. for you The world I love, the trains I hop To be part of the wave can't stop Come and tell me when it's time to Sweetheart is bleeding in the snow cone So smart she's leading me to ozone Music the great communicator Used two sticks to make it in the nature I'll get you into penetration The gender of a generation solution.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 Je bent zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. vond mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug. En ik vraag je summer breeze.